schakelkast was eerder klaar dan verwacht. Het weer, de mogelijk wat zon. Het wordt 16 graden in Noord-Holland en 21 in Limburg. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A27 Almere-Breda tussen Everdingen en Gorkum. En op de A28 utrecht volle. Daar staan ze tussen de knopen de Rijnsweert en Hoevelaken. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd. Want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 Het is een man waar ik eh, nog een aantal cd's van heb liggen. Hij heeft zelf ook eh, een aantal cd's uitgebracht die hij ook zelf volgeschreven heeft of nummers van andere artiesten. Barefoot Blue Jean Night, Jake Owen.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 I don't need this now. vergiste me bijna in een, eh, in een naam hoor. Burns en Poe wilde ik zeggen, maar dit was Deborah Allen, Anything Other Than Love. maar natuurlijk door haar zelf geschreven, samen met eh, Gary Burr.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 prachtige muziek van eh, deze dame, van deze Eliane, zo heet ze, Going Home. Victoria Banks en eh, G.P. Pennington, ze hebben het voor eh, haar geschreven. En het is allemaal op haar laatst verschenen cd, gewoon Eliane heet die cd.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 Hij heeft het eh, opgenomen op het Amy record label. En eh, ja, ook weer op zijn laatst verschenen cd gezet. Eh. dit zijn allemaal weer die compilatie cd's die ik pas geleden heb thuisgestuurd gekregen. April 2011, want u weet het, ik loop daar één maand mee achter. Maar dat is nou eenmaal de Amerikaanse policy. Ze willen wel die compilatie cd sturen, maar de Amerikanen eerst hè. En ergens hebben ze gelijk hoor. Hurricane, Corey Wagger. Een nieuwkomer in de country scene. En Hurricane wil zeggen dat het hard gaat. brand new car, but I'll kill them in a race. Maybe I don't see between the lines, cause it's all about the chase. time on love Like a storm cloud Lightning child, Hurricane And I rolled out Through the thunder and the rain I ain't afraid to roam these streets I tear it up and down Broadway You'll see my lipstick, pepper spray I know what you might be thinking About my blonde hair and brown eyes And anything that you've heard Well, honey, <laughs> they ain't lies they say Like a storm cloud ben benieuwd wanneer, haar eerste cd hier in eh, Europa gaat verschijnen. van die Cory Wagger Hurricane. Honeybee, Blake Shelton. Ook hij heeft weer een nieuwe cd uitgebracht hoor. En dit is dan weer pure country, zoals dat omschreven wordt. Hè? Maar ja, die Blake Shelton, hij heeft ook een echte country stem.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 Misschien heeft het iets met de tijd van het jaar te maken. De lente of de zomer. I could be the one. I can be as loud as an F-16. I got a river-wide redneck street. Yeah, I can be a full-blown S.O.B. But I could be the one. I could be the one that's the one for you. I could be your one crazy dream come true. could even be the sun, but I could be the one. I could be too much tequila mistake, or I could be your heart's big lucky break. Might be a little more than you can take, but I can be the one. could be the heart, I could be the love you could fall into. With somebody like you with me, there ain't no telling what I could be. You could be a star, you could even be the sun, but I can be the one be You could be a star You could even be the sun But I could be the one Yeah, you could be a star You could even be the sun But I could be the one Yeah, I could be the one Mr. Bartender, could you pour Mr. Bartender, take me out with one shot. Oftewel, ja, geef me nog maar een boordje, want eh, ik ben helemaal, uh, ja, helemaal ondaan, want mijn meisje heeft me verlaten. Old Alabama, featuring Alabama. Dit is Brad Paisley. Hij heeft het natuurlijk ook in een albumversie staan op zijn cd, maar ik laat u genieten van de single edit. heeft het zelf geschreven samen met eh, Chris Dubois. heb u een tijdje terug al verteld dat ik heel veel moeite gedaan heb om eh, de laatste nieuwe van Alison Krauss en de Union Station te downloaden. Ik ben echt op zoek geweest naar dat nummer en het heeft me even wat tijd gekost om dat te kunnen downloaden. En nu heb ik het dan eindelijk gedownload en zie hier, ik krijg het ook thuis gestuurd. Dus gewoon wat meer eh, geduld hebben in de toekomst, hè. Paper Airplane, geschreven door Robert Lee Kestelman. unexpected pain No choice I fear and Love is hard to measure Hidden zo mooi als alle nummers van die Alison Krause en haar Union Station. Hè? En dat is Charlie Mayer van de CD Lucky Man. Hij telt zelf af in Someday I'm Gonna Ride in a Cadillac. als je het zo bekijkt, zul je altijd wel een keer in een Cadillac gaan rijden. Want hij zegt zelf van, ik wil per se een keer in een Cadillac gaan rijden. En al is het maar na mijn dood als ik begraven word, dan zal ik lang uit liggen in die Cadillac waar ik zo naar verlang. En dit is ook al even geleden hoor. Niet dat het nummer oud is, nee. Dat is ook een spiksplinternieuw. Maar dat Vince Gill weer een nummer heeft opgenomen. Samengeschreven met Amy Grant, zijn vrouw. Treating me with heaven. I can see tegen u zeg, uh, eh, Lying to the Moon, daar zijn er 65.000 eh, van verkocht. 1990 was dat. Sunday Morning to Saturday Night, 61.000 van verkocht in 1997. Weet u dan over wie ik het heb? Dan heb ik het over Matricia Burke. Matricia Burke, zij heeft pas geleden, na 14 jaar, weer een nieuwe cd uitgebracht. Eindelijk zou je zeggen, The Dreaming Fields Waar zelf helemaal voorgeschreven hoor. You and Tequila is een van de mooiste nummers van die CD. Well, oh, baby, here I am again. Kicking dust in the canyon wind. Waiting for that sun to go down.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 De demonstratie is georganiseerd door de Servische Radicale Partij. Die ziet de voormalige bevelhebber als een held en wil niet dat die wordt uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Mladic wordt onder meer verdacht van oorlogsmisdaden en volkenmoord. Hij was 16 jaar lang voortvluchtig en werd donderdag opgepakt. In de strijd om het voorzitterschap van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft Mohammed bin Hammam uit Qatar zich teruggetrokken. De huidige voorzitter Sepp Blatter is nu nog de enige kandidaat. Bin Hammam moet net als de Zwitserse Blatter voor de ethische commissie van de FIFA verschijnen vanwege beschuldigingen van corruptie. Op zijn website schrijft Hammam dat hij beschadigd en teleurgesteld is en dat hij zich terugtrekt om de naam van de FIFA niet verder door het slijk te halen. Blatter lijkt nu zeker van herverkiezingen, maar de ethische commissie van de FIFA kan hem nog ongeschikt verklaren voor de topfunctie. In Venlo is de coalitie van CDA, VVD en PVDA gevallen. Oorzaak is onenigheid over een nieuw functioneel complex waarin het stadion van de voetbalclub VVV moet komen. Het college van BMW besloot deze week tot een bijdrage van 37 miljoen euro in de bouwkosten. Maar doordat coalitiepartner PVDA tegen dat voorstel stemde ontstond de breuk in het college. Barcelona heeft de Champions League gewonnen. De Catalanen versloegen gisteravond op Wembley Manchester United met 3-1. Bijna 90.000 toeschouwers zagen een oppermachtig Barcelona. In Barcelona zelf gingen meteen na de wedstrijd tienduizenden mensen de straat op... en enkele tientallen jongeren raakten slaags met de politie en vielen tientallen gewonden. En dan het weer, bewolkt, stevige zuidwestenwind. Later in het midden en zuiden mogelijk even wat zon. In het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 16 graden in Noord-Holland tot 21 in Limburg. Komende dagen licht wisselvallig, maar vooral maandag wordt het warm.